Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3 dodental van de flatramp in Miami is opgelopen naar 11. En nog steeds worden 150 mensen vermist. De reddingswerkers hopen dat ze nog mensen vinden onder het puin. You we we Zes dagen geleden stortte de flat van 12 verdiepingen in, in de buurt van Miami Beach. Alleen in de uren vlak na de ramp werden nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In Scheveningen is op straat een bedrijfsbusje ontploft. Het dak en de zijkant van de bus zijn weggeblazen. Ramen van huizen in de buurt zijn gesprongen. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn en wat de oorzaak is van de explosie. De straat is voorlopig afgezet. De vaccins van Pfizer en Moderna beschermen mogelijk voor jaren, blijkt uit eerste onderzoeken. En daardoor hoef je misschien niet snel opnieuw een vaccinatie te halen. Een zogenoemde boostervaccinatie. Tenminste als er geen virusvarianten opduiken waardoor het vaccin aangepast moet worden. En een bijzondere uitvinding in Nieuw-Zeeland. Een universiteit heeft een magnetische kaakklem bedacht. Die moet voorkomen dat je toch stiekem gaat snoepen als je op dieet bent. Door de magneet kun je je kaken niet meer van elkaar doen. En dus kan je mond bijna niet open, legt deze wetenschapper uit. the engage and that limits jaw movement. Je mond kan nog maar 2 mm open en dus is het de bedoeling dat je alleen nog maar vloeibaar voedsel drinkt. Bij proefpersonen vlogen de kilo's eraf. The device was worn by seven patients who lost an average about 6 kilograms over the two-week period, which equates to about 5% of their body weight. Sommige mensen zijn wat minder enthousiast. Die noemen het een martelwerktuig. Het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog. In het zuiden is misschien de zon nog even te zien. Het wordt 17 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate.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 Twee mensen zijn gearresteerd. Een vrouw van 32 uit Uithoren is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs... voor terrorisme en oorlogsmisdaden. De vrouw verspreidde in 2019 propagandamateriaal van IS via Telegram. En de politie in Limburg is vannacht druk bezig geweest met loslopende koeien in Heerlen. 15 koeien waren ontsnapt uit een weiland in het dorp Amstenrade. Het weer, de buien trekken weg. Vanmiddag in het zuiden soms ook zon. Het wordt vandaag tussen de 20 en 24 graden. Well, I know she must be kind.